11 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Deense politie verdenkt twee mensen die gisteren in Kopenhagen werden opgepakt... daarvan de dader van de aanslagen van afgelopen weekend te hebben geholpen. Bij twee schietpartijen in de stad vielen twee doden en vijf gewonden... en de dader zelf werd door de politie doodgeschoten. De politie is vanochtend vroeg in Ede het clubhuis van de motorclub Black Sheep binnengevallen. De politie heeft een tip gekregen dat er wapens zouden liggen. Er zijn zo'n twintig agenten aan het zoeken. Ze krijgen hulp van een team dat gespecialiseerd is in het zoeken naar verborgen ruimtes. Black Sheep heeft ook afdelingen in Heerenveen, Delfzijl, Lelystad en Wolvenga. Rond de Oost-Oekraïnse stad Debaltjevo in het oosten van Oekraïne wordt volgens ooggetuigen opnieuw volop geschoten. Net als gisteren houden strijdende partijen zich niet aan het staakt het vuren. Oekraïense leger beschuldigt de separatisten van het schenden van het bestand. In de rest van Oekraïne wordt het bestand grotendeels gerespecteerd. VND staat momenteel voor de rechter vanwege de voorgenomen salarisverlaging van bijna 6% voor het personeel. Het kortgeding is aangespannen door de vakbonden. Die zijn bereid een paar procent in te leveren als daar, maar eh, eisen dat daar baangarantie tegenover staat. Salarisverlaging werd vorige week afgesproken met de banken, eigenaar Sun Capital en verhuurders van winkelpanden van VND om een faillissement te voorkomen. Vanuit Libië zijn vannacht 100 Italianen per boot teruggekeerd naar Italië. Het gaat om zakenmensen, medewerkers van de ambassade en personeel van een oliemaatschappij. De Italiaanse premier Renzi zei dat ze de weg moesten omdat het land steeds verder verscheurd raakt door extremistisch geweld. Ook krijgt IS er steeds meer voet aan de grond. Later deze week wordt nog een groep van 100 Italianen geëvacueerd. Het weer volop zon, het wordt 7 tot 10 graden. Morgen meer bewolking, in het westen en zuiden mogelijk wat regen. Daarna is het weer droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.